Kees Groot met het NOS-journaal. De May wil de Europese Unie in één keer verlaten en niet geleidelijk. In een toespraak zei mee dat brexit betekent dat Groot-Brittannië ook uit de interne markt van de EU stapt. Het Britse parlement moet de uiteindelijke beslissing over de veranderingen nemen. EU-burgers blijven welkom in Groot-Brittannië, zei mee als Britse staatsburgers in EU-landen ook welkom zijn. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft vanmorgen drie kwartier helemaal zonder stroom gezeten. Tijdens de grote stroomstoring ging er iets mis bij het overschakelen naar het noodaggregaat, zegt een woordvoerder. Het leidde niet tot levensbedreigende situaties, er lag niemand op de intensive care. Kosovo beschuldigt Servië ervan met behulp van Rusland een invasie voor te bereiden. Volgens de president van Kosovo probeert Servië een voorwensel te creëren om het noordelijk deel van het land te annexeren. Daar wonen nog 50.000 etnische Serviërs, van wie velen weer aansluiting bij Servië willen. De Nederlandse ambassadeur in Denemarken heeft zijn excuses aangeboden voor een Twitterbericht over de PVV. Hij noemde het gisteren goed nieuws dat VVD-leider Rutte niet met de PVV in een kabinet wil gaan zitten. Vandaag verontschuldigde de diplomaat zich, ook via Twitter. Hij zei dat het niet zijn bedoeling was zich in de verkiezingscampagne te mengen. De PVV heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. Er zijn vorig jaar fors meer verkeersboetes uitgedeeld, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In totaal waren het er bijna 9,5 miljoen. Dat is een stijging van ongeveer 1,5 miljoen ten opzichte van 2015. Volgens het ministerie komt de toename deels doordat de politie strenger handhaaft. Verreweg de meeste boetes werden uitgedeeld voor te hard rijden. Het weer, zon, wolkenvelden en weinig wind. Het wordt 2, min 2 graden in het oosten tot plus 2 aan de kust. Morgen in het noorden de meeste bewolking. Daar is het dan iets boven nul. En in het zuidoosten blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 2 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug op de parallelbaan 3 kilometer.